Gert Kluk met het NOS Journaal. Het koelstemperatuur is daar naar verwachting tot 9 uur lager dan min 15. In bijna het hele land kan het gevaarlijk zijn door bevroren weggedeelten, sneeuw of plaatselijk ijzel. Hoewel de kou en de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnen, zijn we er niet definitief vanaf. Vanaf 10 uur vanavond kan het in de zuidelijke helft van het land opnieuw glad worden. Dieselauto's worden steeds minder populair. Drie jaar geleden had bijna 1 op de drie nieuwe auto's een dieselmotor. Inmiddels is dat nog maar 1 op de 6. Het aantal auto's dat op benzine rijdt is juist sterk toegenomen. Volgens deskundigen heeft dat onder meer te maken met het dieselschandaal... waarbij de motoren meer bleken te vervuilen dan officieel was gemeten. Vooral bedrijven zien nu vaker af van diesels... omdat ze liever schonere benzinemotoren aanschaffen. Gevolg is ook dat op de tweedehandsmarkt de prijzen van diesels inzakken. In Suriname is voor het eerst een duikboot gevonden... die waarschijnlijk werd gebruikt om drugs mee te smokkelen. Bij de boot zijn drie Colombianen aangehouden. De politie denkt dat er meer mensen bij de zaak betrokken zijn en gaat door met het onderzoek. Suriname staat bekend als doorvoerland van cocaïne... omdat het land een grens heeft die haast onmogelijk is te bewaken. Vorig jaar deed de Amerikaanse kustwacht voor de Surinaamse kust... nog de grootste drugsvangst in de regio in bijna 20 jaar. Het ging toen om 4200 kilo kook. Wielrenster Kirsten Wild heeft gisteravond op de WK baanwielrennen in Apeldoorn haar tweede titel veroverd. Na het goud op de scratch, een afstandkoers, was Wild ook de beste op het Omnium, een combinatieklassement van vier onderdelen. Het was voor de Twentse Wild de eerste wereldtitel op het Omnium. Op de Scratch won ze in 2015 ook al WK Goud. Het weer vooral vanochtend wat sneeuw in een brede strook over het midden van het land. In de rest van het land vrijwel droog.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 Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of passion now. Deeply dippy, about the way you walk, a the neighbor's talk deeply, Dippy, I'm your Superman. I'll explain Zippy patch Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles and miles. Oh, see those legs, man set sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, so let's set sail for seas of passion now. I'm taking a hike to the heating it burns like me for you.